De jongen rende weg en zou niet hebben geluisterd naar aanwijzingen van de politie... terwijl hij een wapen bij zich zou hebben en werd daarom doodgeschoten. Meer wil de burgemeester er niet over kwijt. De Rijksrecherche doet, zoals ze doen gebruikelijk, onderzoek naar wat er feitelijk heeft plaatsgevonden. Dus ik roep ook een ieder op om in ieder geval niet te speculeren wat er is gebeurd... maar de onderzoeksresultaten af te wachten. Het gebeurde allemaal rondom een McDonald's. De zoon van deze vrouw was daar ook. Het is een beetje surrealistisch eigenlijk. Eh, als je zoon je belt dat er naast hem iemand is neergeschoten... dan schrik je rot. Zij zegt, mam, ik kan niet weg. Mijn fiets staat hier. Eh, de politie heeft iemand eh, neergeschoten naast ons. Voor mensen die het zagen gebeuren komt er slachtofferhulp. Opnieuw een staking bij KLM. Het grondpersoneel op Schiphol legt woensdag van 8 tot 2 het werk neer. Vakbonden FNV en CNV hebben die staking aangekondigd... omdat ze boos zijn dat KLM CAO afspraken heeft gemaakt met drie kleinere vakbonden. Het is de derde woensdag op rij dat er wordt gestaakt. Vlieg je woensdag met KLM, check hun site voor de laatste info. En wie wel eens in Duitsland met de trein reist, weet het al lang. We hebben het in Nederland zo gek nog niet met de NS. Information zu RE1 van Aachen Hauptbahnhof. Heute circa 15 Minuten später und van Gleis 1. dit soort omroepberichten hoor je in Duitsland steeds vaker. Deutsche Bahn heeft veel last van vertragingen door achterstallig onderhoud, personeelstekort en miljarden verliezen. De reizigers rekenen al lang niet meer op de dienstregeling. Immer spät. het gibt immer een Verspätung. Passiert halt immer mal was auf den Gleisen. Immer immer Verspätung, muss man immer spät kommen, nee? Ja, vorige maand reed maar iets meer dan de helft van de lange afstandstreinen in Duitsland op tijd. De minister is daar zo van geschrokken dat ze nu met een groot masterplan komt om de boel bij Deutsche Bahn te fixen. Al kan het nog jaren duren voordat alle problemen zijn opgelost. Het weer zo goed als droog, in het westen af en toe een spatje regen. En het is een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog wat hardnekkige files in Noord-Holland. Dat komt met name door de werkzaamheden op de A10 Oost. Dat zorgt bijvoorbeeld voor file op de A10 Noord richting Utrecht. Tussen Volendam en Knopend Watergraafsmeer 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Amsterdam Zuidoost. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file bij Knopend Diemen. Daar zijn je nu een kwartier te wachten.